Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. D66 en CDA willen dat er in de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... expliciet wordt vermeld hoe het staat met de vaccinatiegraad tegen mazelen in het betreffende land. De partijen wijzen erop dat mazelen aan een opmars bezig zijn in Europa. Het aantal ziektegevallen is verviervoudigd, onder meer door uitbraken in vakantielanden... zoals Italië, Frankrijk en Griekenland. Ook de recente uitbraak van mazelen in een Haags kinderdag, eh, kinderdagverblijf zou zijn veroorzaakt... doordat een kind de ziekte opliep in het buitenland. In Oostenrijk heeft de loco-burgemeester van de stad Braunau am Inn zijn functie neergelegd na een storm van kritiek op een gedicht van zijn hand. In dat gedicht in een lokale krant waarschuwt de FPE-politicus voor het mengen van culturen en schrijft hij dat ratten van buiten zich moeten aanpassen of anders snel wegwezen. De Oostenrijkse bondskanselier Koorts noemde het gedicht diep racistisch. Thierry Baudet van Forum voor Democratie ontkent dat er sprake is van een richtingenstrijd in zijn partij. De tweede man van de partij, Henk Otte, had zaterdag in NRC kritiek op Baudet. Baudet zegt dat er in de partij een permanente discussie gaande is en dat de uitspraken van Otte geen fundamentele kritiek zijn. Ryanair moet acht piloten alsnog het recht geven op ontslag met ontslagvergoeding. De luchtvaartmaatschappij moet in totaal miljoenen euro's betalen. Dat heeft de rechter in Oost-Brabant geoordeeld. De Ryanair, kon, eh, Ryanair kondigde vorig jaar aan dat de vliegbasis in Eindhoven dichtging. Om hun baan te behouden moesten de piloten binnen drie dagen kenbaar maken op welke buitenlandse luchthaven ze dan gestationeerd wilden worden. Volgens de rechter is dat ernstig verwijtbaar gedrag. Het weer, sluierwolken, vannacht wat meer bewolking. Mogelijk valt lokaal een bui. Morgen wordt het 21 tot 25 graden. En dan zijn er verspreid stapelwolken. Later op de dag ontstaat er lokaal een enkele regen- of onweersbui. En in de avond kans op meer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. 18 files staan er in en rond Noord-Hollands. Maar de meeste geven gelukkig niet al te veel vertraging. Eigenlijk maar twee die er uitspringen qua tijd. De A4 Den Haag-Amsterdam. Na een ongeluk tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Batuverdorp. Een kwartier extra. De ook is dicht na een botsing. En het blijft druk rond de Keukenhof op de N208.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.